uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het bestuur van vakbond FNV heerst een crisissfeer, schrijft Trouw. Vicevoorzitter Zakaria Bouvangasha hoopt volgende maand te worden gekozen tot voorzitter... maar zegt dat hij door de rest van het bestuur wordt tegengewerkt. Zo zou er een onwaar gerucht over grensoverschrijdend gedrag zijn verspreid... en wordt er getreuzeld met een onderzoek dat zijn naam zou kunnen zuiveren. In België hebben de formerende partijen een regeerakkoord bereikt. Na zeven maanden onderhandelen zijn ze het eens geworden... over onder meer hervormingen in de pensioensector, de arbeidsmarkt en de belastingen. Formateur Bart de Wever is beoogd premier. en gaat daarmee het land leiden dat hij eigenlijk wil opheffen... omdat hij streeft naar een onafhankelijk Vlaanderen. Een asielzoeker die gisteren een rechtszaak won over het detentiecentrum op Schiphol blijft daar toch vastzitten. Volgens de rechtbank lijkt de opvang te veel op een gevangenis. Maar minister Faber ging meteen in hoger beroep. Dat betekent dat de Raad van State erover moet oordelen. Faber eiste ook dat de asielzoeker in de tussentijd niet vrijkomt en kreeg daarin gelijk. In de Amerikaanse stad Philadelphia is een vliegtuigje neergestort op een drukke weg. Het ging om een medisch transportvliegtuig met zes mensen aan boord... onder wie een minderjarige patiënt en dienstbegeleider. Mogelijk zijn op de grond ook slachtoffers gevallen. Na 25 seizoenen hebben Philip Freriks en Maarten van Rossum een punt gezet achter de slimste mens. In de laatste aflevering namen drie oud-finalisten het tegen elkaar op. Journalist Frank Heijnen werd de winnaar. Hij kreeg de beker overhandigd door Herman van der Zand... die de presentatie van het programma overneemt. Het weer. In bijna het hele land vriest het licht en het is vaak mistig.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 Het je lange gouden strand. Ik voel me weer dat kind, spelend in het zand. Hey, hey, hey. Ik geniet met volle teugen, circuit, strand of de kroeg. Dromend in de duinen, een feest tot morgen. Ik hou van jou aan de zee. Het was een lange strijd, een mooie strijd, een heftige strijd. Van Koos tussen Piet en Wereld. En we hebben een winnaar. Natuurlijk hebben we een winnaar. Zandvoort is de winnaar. Mooie min. Ik huppel door het dorp, dans en goed.